De socialisten zijn landelijk gezien de grootste partij geworden en haalden bijna 30% van de stemmen. De UMP van Sarkozy haalde 26% en dat was minder dan opiniepeilingen hadden voorspeld. Volgens de socialistische leider Aubry hebben de Fransen nee gezegd tegen het oneerlijke en inefficiënte beleid van Sarkozy. Opmerkelijk was het succes van het extreemrechtse Front National, dat bijna 11% van de stemmen haalde. Volgende week is de tweede ronde van de regionale verkiezingen. De socialisten hadden al de meerderheid in 24 van de 26 regio's en hopen volgende week ook Corsica en de Elzas binnen te slepen. Bij een luchtaanval in Jemen zijn twee Al-Qaeda-strijders om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Defensie zijn het de leiders van de jemenitische tak van de terreurorganisatie. Defensie zegt dat Al-Qaeda een aanval voorbereidde op strategische installaties als vergelding voor de verscherpte antiterreurmaatregelen in het land. Welke doelen Al-Qaeda precies op het oog had is niet bekendgemaakt. Jemen heeft Al-Qaeda openlijk de oorlog verklaard na de vereidelde aanslag op een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit op eerste kerstdag. De man die de aanslag wilde plegen was in Jemen opgeleid. In Mexico zijn drie mensen doodgeschoten die banden hadden met het Amerikaanse consulaat in de grensplaats Ciudad Juarez. Een Amerikaanse medewerkster en haar echtgenoot werden op straat in hun auto vermoord. Hun baby, die op de achterbank zat, bleef ongedeerd. Elders in de stad werd de Mexicaanse man van een andere medewerkster doodgeschoten. Ciudad Juarez kampt al jaren met veel drugsgeweld. Personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen is daar zelden het doelwit van. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de medewerkers van de zes consulaten in Noord-Mexico laten weten dat ze hun gezinnen elders mogen onderbrengen.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 Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar?